Mark Visser met het NOS-journaal. Een Nederlandse militair heeft zich waarschijnlijk aangesloten bij IS in Syrië. Het ministerie van Defensie zegt daarvoor aanwijzingen te hebben. Het is een sergeant van 26 van de luchtmacht. Hij is geschorst en zijn toegang tot informatie en systemen is ingetrokken. Het OM doet onderzoek. Het is de eerste keer dat een actief dienende Nederlandse militair naar een jihadgebied vertrekt. Minister Hennis noemt de situatie onaanvaardbaar. Ongeveer 100 varkenshouders vragen met een ludieke actie bij de Tweede Kamer aandacht voor hun financiële problemen. Ze krijgen minder voor hun vlees dan collega's in andere EU-landen en ze eisen dat dat verandert. Voor de ingang van de Tweede Kamer delen ze broodjes Benam uit en vragen voorbijgangers 20 cent te geven als symbolische steun. Dat is volgens de varkensboeren het bedrag dat hun collega's elders in de EU meer ontvangen voor een kilo varkensvlees. De Hongaarse premier Orbán vindt dat de Duitse regering een oplossing moet zoeken voor het vluchtelingenprobleem in zijn land. Ze willen allemaal van Hongarije naar Duitsland gaan, zo zei Orbán in Brussel na overleg met voorzitter Schulz van het Europees Parlement. Orbán kondigde aan dat zijn regering op korte termijn met een nieuw pakket maatregelen zal komen om de stroom asielzoekers bij de Hongaarse grens in te dammen. De politie mag stoppen met de bescherming van deurwaarders als onderdeel van de acties voor een betere CAO. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat minister Van de Steur heeft aangespannen. Volgens de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders zijn er nu al nauwelijks ontruimingen, omdat deurwaarders niet meer per definitie bescherming krijgen van de politie. Het weer. Er trekken vanuit het westen weer buien over het land. Verder schijnt van tijd tot tijd de zon. En het is het 16 tot 18 graden. Morgen vallen overal opnieuw buien. Ook weer met kans op onweer. Het blijft verder koel.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 Dit is ZFM Muziek Boulevard live op 3 september 2015. De tweede jager van Matchbox, de eerste twee uur, Matchbox 41. Te beluisteren via de kabel op 104.5 in de ether, op 106.9 en in, in, op het internet via zfm-live. En mijn naam is Bart van der Meer. ball. Ja, een programma zonder tune, dat is natuurlijk een hele kale bedoeling. Dus doen we nu gewoon nu even naar de eerste plaat. En de eerste plaat dat was die van de Golden Earring Twilight Zone uit 1982 van de LP Cut. En we gaan stevig door, want eh, we krijgen zo meteen de Final Countdown van Europe uit 1986, de Zweedse band. En deze plaat was nummer 1 in 25 landen. En voor de rest hebben we van alles en nog wat. We hebben de top 40 van 50 jaar geleden. We hebben natuurlijk de tip van Willem, de Beatles in het tweede uur. En ehm, diverse hits uit diverse top honderden. Ja, en we gaan Jonas bellen. Elk half uur. Dus we hebben weer veel te doen. Maar eerst even onze grote vrienden van Europe. met Deliver Your Children van de LP London Town uit 78. En dit was een compositie van Danny Lane, die het ook zong, en Paul McCartney. Zijn we toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. Dat betekent dus 3 september 1965 drie nieuwe binnenkomers. De eerste op nummer 37. En om nou te zeggen dat dat eh, iets met beat of zo te maken had, nee. Hier is Ken Dodge met Tears. but tears can't mend a broken heart. I must confess. Let's forgive and forget. forgive and forget. Turn our tears of regret once more to tears of happiness. Let's forgive. nieuw op 37 was dit de heer Ken Dodd met Tears. En de volgende die staat een paar plekjes hoger maar. Eh, dat zijn eh, de Hollies met Look Through Any Window. Er waren dit de Hollies met Look Through Any Window. En de allerhoogste nieuwe staat maar twee plekjes hoger. En die komt op naam van eh, Herman's Hermits, Just a Little Bit Better. En de hoogste nieuwe, dat is per saldo... De klapper van de week. week. Dat is hem dus. He may send you flowers move now. Goedemiddag. Teen Angel, Teen Angel, Teen Angel. Ooh. That fateful night, the car was stalled upon the railroad track. I pulled you out were safe, but you went running back. was it you were looking for that took your life that night? They said they found my high school ring clutched in your fingers tight. just sweet 16, and now you're gone. They've taken you away. I'll never kiss your lips again. They buried you today, teen angel. was Mark Dinning uit 1959 met de eh, Teen Angel, een regelrechte tearjerker. Het is eh, net half drie geweest en we zijn weer even in gesprek zo met eh, Jonas op de paal. Jonas, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het op dit moment bij jou? Ja, het uh, een beetje winderig en het zonnetje is weer aan het... zit achter een wolk hier, dus het wordt wel wat frisjes. Maar wel droog. Het is gelukkig droog. Nou, helemaal goed. Heb je nog, heb je nog ondersteuning gehad op het strand zelf? Ja, ik had natuurlijk net eh, Maurice eh, en eh, Willem, Willem Bruist. Ja. Dus ik heb van Willem heb ik een fotoshoot gehad op de paal, om het zo te zeggen. <laughs> en nog geen tien minuten later kwamen de jongste supporters van vandaag aan ik aan. Dat was een kinderdagverblijf. Die kwamen met z'n allen zwaaien foto's maken. Nou, dat is hartstikke leuk, toch? Ja, en nu zitten we weer gewoon lekker in de oude, in de oude stoel. En heb je nog iets meegenomen voor jezelf? Een boek of iets anders? Nee, ik heb een telefoon bij me en gewoon een beetje Facebook eh, in de gaten houden. En natuurlijk het weerbericht, want als het eh, gaat eh, onweer en donderen, dan moet ik er weer heel snel naar beneden. Dan moet je zorgen dat je naar beneden komt, dat klopt. Ja, ja dan gaan we weer het trappetje af. <laughs> dus, nee, maar... het is nu momenteel ook laag water aan het worden, dus mensen kunnen dichterbij komen. Kijk, dat zullen we meteen even melden. Wacht even hoor, uh, Hans, die, Hans, vraagt wat? Hij door het water heen Nee, eh, hij zegt net dat het, eh, het hij, je hoeft niet door het water te lopen, hè? Nee, onder mijn toets komen niet momenteel. Nee, lekker hou je droge voeten. In ieder geval. Ja, dat is. Dus. hey, weet je wat Jonas, we gaan wel lekker een plaatje voor je draaien. De Eagles met New Kid in Town. Misschien vind je dat wel leuk. Ja, gezellig. En dan bellen we je over een uurtje weer eens terug. Is goed, spreek je dan. En succes, hè. Ja, bedankt. Jo, doei. people. Oi, oi. There's talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Don Henley, Glenn Frey en Joe Souther waren verantwoordelijk voor de compositie van dit New Kid in Town van de Eagles. Jawel, vorige week hadden we een eh, compositie van Jacques Brel. En die werd eh, gezongen in het Engels dan door Scott Walker, Jackie. En we hebben vandaag alweer een compositie van Jacques Brel, Le Moribond. Vertaald door Rod McCune. En dan heet het Seasons in the Sun. En dan is het ook meteen de tip van Willem. Seasons in the Sun is een... Eh, die door diverse artiesten en groepen is opgenomen. Eh, de grootste hit voor, eh, wereldwijd was voor Terry Jacks. Maar Willem, de tip van Willem die is geworden de uitvoering van The Fortunes. En eh, hele goede herinneringen aan de gedempte raamkracht. trusted friend. We've known each other since we were nine or ten. Together we climb hills and trees, learned of love and ABCs.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 Dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar in ieder geval, dit kwam uit die tijd. The Fortunes en Seasons in the Sun. De tip van Willem. We gaan even iets heel anders doen. We gaan even luisteren naar een tweeling. De heren Mark en Clark Seymour. En die hadden samen de Mark and Clark Band met Worn Down Piano. Tuesday morning they'd all stand in line. The auction would open promptly at nine. The gavel came down on the auctioneer's block, and the bidding began on a grandfather.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 Ja, ja. Eigen composities. Allemaal uh, grote hits. Paul Anka en een steel guitar en A Glass of Wine. En dan gaan we nu even naar een eh, origineel nummer uit 1929. Die uitvoering gaan we niet doen. We doen die uit 1962 van de Rooftop Singers. En dit is werkelijk een van mijn favoriete nummers. Walk Right In. Ja, de Rooftop Singers en uh, Walk Right In uit 1962. Eh, we gaan toe naar een, eh, een plaat van The Cats. Een grote nummer 1 niet, Maar de reden van dat nummer is niet zo prettig. Het was een hommage aan een overleden fan. The Cats met Lia. eigenlijk in die tijd eh, niet netjes om eh, de Cats goed te vinden. Maar daar zijn we later wel achter gekomen. Ze waren natuurlijk fantastisch. Uh, verleden, week had ik al beloofd dat uh, Roodkopje langs zou komen. Maar toen verdwaalde ze in het bos. En ze heeft nu de navigatie meegenomen. Dus ze heeft het wel gevonden. Samen met Sam de Sham en de Pharaohs. Oh! Who's that I see walking in these woods? nice little red riding hood. Hey there, little red riding de boze wolf die was er ook. Sam the Sham en de Pharaohs met eh, Little Red Riding Hood. En dan hebben we nog, eh, hmm, even kijken, een eh, minuutje om wat op te vullen. En dat doen we samen met de Oscar Peterson Trio. En dat is, als het goed is, moet hij het nu gaan doen. You look so good to me. En in twee uur nog heel, veel meer heerlijke muziek. Steppenwolf, Rolling Stones, Robert Palmer, Elvis Presley, The Beatles, Rand Newman, Falco, Queen.